Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Michelle Veldkamp met het NOS Journaal. De partijleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie nemen vanochtend nog even het regeerakkoord door met de informateurs. Er kunnen dan nog kleine dingen worden aangepast. In de middag volgt dan een presentatie van alle plannen die erin staan. Morgen gaat de Kamer dan in debat over het akkoord en wordt premier Rutte tot formateur benoemd. Verwacht wordt dat de nieuwe regering dan in januari op het bordes staat. In de Zuid-Hollandse plaats Vlaardingen moet een supermarkt voor zeker drie maanden dicht. Onder meer vanwege het ontduiken van de belasting. Bijna 6000 sigaretten, 46 flessen sterke drank en 19 pakjes tabak zouden zonder accijns worden verkocht. Ook troffen controleurs een gestolen paspoort en 60 Poolse Viagra-pillen aan. De politie van New York krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke chef. Kishan Soewal werkt al 23 jaar bij de politie en ze geeft nu leiding aan de rechercheafdeling. Soewal moet haar benoeming nog wel officieel aanvaarden. Als ze dat doet, dan wordt ze de eerste vrouwelijke en de derde zwarte politiecommissaris van New York. We moeten ons grap zetten voor een komende Omicron-golf. Dat zei demissionair minister De Jonge op de coronapersconferentie. Het huidige pakket van maatregelen, zoals de avondlockdown, wordt daarom verlengd tot 14 januari. Maar demissionair premier Rutte zei dat het best mogelijk is dat er nog voor die tijd extra maatregelen volgen. Het Outbreak Management Team komt vrijdag met een nieuw advies. Een journalist in Suriname is mishandeld door beveiligers van vicepresident Brunswijk. Ze zouden zijn telefoon hardhandig hebben afgepakt en hem in een wurggreep hebben gehouden. De journalist wilde foto's maken van Brunswijk die net in zijn auto was gestapt. En daar was de vicepresident niet van gediend. Zelf zegt Prunswijk dat hij vond dat de journalist te dicht bij hem kwam. Het weer. Vandaag begint bewolkt, met vooral in het zuiden en midden kans op een beetje regen. In het noorden kan de zon doorbreken en het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 Here's to the ones I hold dear. May you have that man. Happy New Year. Christmas Darte mucha labia está de más. Se siente tu presencia cuando llega mucho más tu ausencia si te vas. Por esa razón yo sin pensarlo, mi corazón te voy a entregar.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 Been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. little baby An outer space convertible to light blue I'll wait up for you dear Santa baby And hurry down the chimney tonight Think of all the fun I've missed Think of all the off my Christmas list. Biddle, oh, biddle, oh, Santa, honey. I want a yacht, and really that's not a lot. I've been an angel all year, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa cutie, there's one thing I really do need: the deed to a platinum and hurry down the chimney tonight. Santa baby, and fill my stocking with a duplex and checks. Sign your ex on the line, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Believe in me, but oh, but oh, Santa baby, forgot to mention one. telling stories about you on the T-ball team. You taught me about your past, thinking if you choose me, and you were tossing me the car keys, but the patriarchy Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De partijleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie nemen vanochtend nog even het regeerakkoord door. Er kunnen dan nog kleine dingen worden aangepast. In de middag presenteren ze het definitieve akkoord. Volgens demissionair minister De Jonge moeten we ons schrap zetten voor een komende Omicron-golf. In de persconferentie van gisteravond zeiden hij en premier Rutte dat het huidige pakket van maatregelen, zoals de avondlockdown, wordt verlengd tot 14 januari. En de politie van New York krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke chef, Kishant Suwol. Suwol moet haar benoeming nog wel officieel aanvaarden. Het weer, hier en daar kan een beetje regen vallen. In het noorden kan de zon doorbreken en het wordt zo'n 10 graden.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 I want to look a little bit. Hey, now, we've got we can fijne dagen en een